Het is er nu nacht, wat het zoeken naar slachtoffers moeilijk maakt. Veel Japanners kunnen niet terug naar huis en brengen de nacht door in sporthallen. In Tokio brengen veel mensen de nacht buiten door omdat het openbaar vervoer is stilgelegd. De Japanse regering heeft 300 vliegtuigen en 40 schepen paraat om bij daglicht aan de slag te gaan in het zwaarst getroffen gebied in en om de stad Sendai. In de miljoenenstad zijn volgens het Japanse Nationale Persbureau tot nu toe 137 doden gevonden. Zij zouden zijn verdronken. Ook worden veel mensen vermist. De tsunami heeft een kuststrook van meer dan 2000 kilometer getroffen. Een groot deel van de stad Kesenuma in het noorden van Japan staat in brand. Het vuur ontstond doordat er olie en gas lekte uit beschadigde auto's. De brandweer heeft veel moeite om de enorme brand te blussen. In het gebied bij Fukushima, waar een kerncentrale staat, is een dam doorgebroken. Vermoedelijk zijn tientallen huizen daardoor weggevaagd. Vicepremier Verhagen erkent dat Nederland bij de evacuatie in Libië door Nederlandse militairen geen toestemming heeft gevraagd aan de Libische autoriteiten om het luchtruim binnen te komen. Dat was in strijd met normale gebruiken en er had toestemming gevraagd moeten worden, zei de minister na afloop van de ministerraad. Op de vraag of dat een excuus is, antwoordde Verhagen dat je dat zo kan opvatten, maar de vraag is hoe je dat formuleert, voegde hij eraan toe. De precieze toedacht van de evacuatie en van de vrijlating van de drie Nederlandse militairen schrijft het kabinet later in een brief aan de Tweede Kamer. De drie militairen zijn nu nog in Griekenland. Verhagen denkt dat ze morgen naar huis komen, maar dat is nog niet helemaal zeker.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 Never saw something so sweet. All that I know, you work for elite. They say you're in Paris, some fashion show. So I'm getting closer all I need to know. Zalora and Dior, all yes I have a plan. Call me a dreamer, call me a child.